Ja, heb jij de regen al gezien vandaag? Mhm, zou zomaar kunnen, want het is natuurlijk herfst. En dan wil er nog wel eens een buitje vallen. Ook bij Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen The Rain? Goedemorgen, welkom bij de show. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen, echt waar, tot 12 uur met heerlijke muziek. En ik heb ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om de komende twee uur lekker te blijven luisteren. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding voor je van deze man, Barry Biggs. Step right up, hurry, hurry, before the show begins. My friend. kids. I hope you will attend. It'll only cost you 50 cents to see what love. to see. Het Euro, <laughs> Eurovisie Songfestival, ik ga er van stotteren, uit 1983. En dan onze eigen Bernadette. Zij kwam met dit lied, Sing Me A Song. Nou, een groot eh, succes werd het niet, helaas. Zo gaat dat. Maar ja, het is even niet anders. En hoe het gaat met het komende Eurovisie Songfestival weten we nog steeds niet. Gaan we nu wel, gaan we nu niet? Gaan we het boycotten of niet? We gaan het allemaal meemaken. Het duurt nog eventjes, denk ik, voordat we het weten. Tijd voor prachtige muziek van Vanessa Williams. Hier is ze met Save the Best for Last, maar we beginnen er maar vast mee. ZVL. en moet naar woorden zoeken. Mijn hoofd loopt om, maar toch denk ik steeds weer. En vraag je nog één keer: Ben je er voor mij? En lieg je niet als je nu zegt: Het is niet. Een eh, prachtige zangeres. Geweldige stem, mooie composities. En toch horen we heel weinig van haar. Erika Jong. Voel wat ik voel. Uit 2000, alweer 25 jaar geleden gemaakt het nummer. Bijna 26 jaar geleden. Allemachtig en toch zo prachtig. En verder natuurlijk eh, Vanessa Williams met Save the Best for Last. Wat wij niet wilden bewaren tot het laatst. Straks over een eh, minuut of tien gaan we praten met Iris Esser. Zij is auteur autrice misschien wel, van het boek Liefde tijdens de overgang. Een eerlijk en geestig verhaal over daten, relaties en jezelf heruitvinden in een fase die vaak verzwegen wordt.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 En Love Me Warm and Tender. En over warm gesproken. Het zweet breekt me uit. Want meteen gaan we het hebben over de overgang. Althans, we, Tera Cox. Want zij gaat praten met Iris Esser over een paar minuten na.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 En Iris Esser praat ons bij. Iris, welkom. Dankjewel. Uh, Iris, liefde tijdens de overgang. Eh, kunnen mannelijke luisteraars nu even gaan plassen of is het voor hen ook interessant? ik zou zeggen dat het, eh, dat het zeker interessant is, maar eh, ik denk eh, het boek, het is niet de doelgroep. Dus ik, heb me, ik hoop dat vrouwen zich vooral erin herkennen. Oké. Ehm, ja. Maar wel, ik vind het wel goed als mannen daar ook wat meer van weten. Hoor. Maar goed, dat terzijde. Ehm, liefde. Ja, liefde is een heel breed begrip. Je kan van je kinderen houden, van je moeder houden, van je partner houden. Je kan de liefde zelfs bedrijven. Over welk aspect van liefde gaan we het hebben? In het boek beschrijf ik vooral het, het aspect dat ehm, dat synchroon loopt met eh, de overgang eh, en single zijn. En ehm, ja, je bent dus eigenlijk in beide gevallen eh, op zoek naar je nieuwe zelf. je blikt vooruit naar de toekomst, maar ook vooral naar het verleden. En je kijkt waar je nu staat. Ehm, en om dat te integreren vond ik wel leuk eh, voor het verhaal. Want ik denk, het moet niet uh, zo'n zeurverhaal worden met een opsomming van klachten. Dus... Want het gaat over je boek, hè? Ja, ja klopt. Ja, dus, eh, Maar liefde tussen partners, gaat het daar vooral ook over? Of liefde voor jezelf misschien wel? Zeker indirect ook wel liefde voor mezelf. Maar ook inderdaad, ja, hoe zal ik het zeggen, meer van wat, wat heb ik nodig in deze fase van mijn leven? Wie of wat heb ik nodig en wie past daarbij? En daarbij blik ik terug op het verleden en de keuzes die je gemaakt hebt. En dat, dat liep voor mij wel een beetje synchroon met, eh, met de levensfase waarin ik me bevind, moet ik zeggen. Ik wou zeggen bevond, maar was maar waar. <laughs> ik zit er nog middenin. Nog middenin. Ja. Nou, dit was het aspect liefde. Dan gaan we ook even over de overgang praten. Ja, daar zijn natuurlijk een heleboel kanten aan. Het is een fysieke kant, het is een mentale kant. Kan je daar iets meer over vertellen wat je uitdiept in die overgang? Wat ik vooral heb uitgediept, eh, het, het, is een, het is een persoonlijk verhaal. Mede omdat het, eh, wat ik net vertelde, het niet zo wilde lukken, <laughs> lukken met een roman. Eh, is het een persoonlijk verhaal dat vooral de gelaagdheid van die levensfase laat zien. Dus ik wilde niet gaan strooien met adviezen. Ik wilde niet een opsomming van medische feiten of, of klachten. maar vooral ja, de vele facetten laten zien waar je op dat moment doorheen gaat. En dat is inderdaad ja, een kant van de, de liefde wordt eh, belicht. Eh, eh, werken gedurende al die, die klachten. Ehm, ja, eigenlijk alle ballen in de lucht houden met ouders die beginnen te kwakkelen. Dus eigenlijk echt een, een momentopname. Ik hoorde ook een beetje jou zeggen van ik durf meer of ik durf beslissingen te nemen of ik ga nu eindelijk eens doen wat ik eigenlijk altijd al wilde. Ja, dat klopt, want ik. Uh... Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat dit boek dat tot stand gekomen is. Dat, dat, ik ben eigenlijk begonnen te schrijven omdat ik een enorme eh, behoefte had aan afzondering in die periode. En toen eh, ben ik begonnen met alleen op vakantie te gaan. Dat was voor mij ook al een hele stap. Beetje spannend toch ook wel? Nou, zeker. En eh, als ik dan s'avonds alleen in mijn hotelkamer zat... dan eh, ging ik schrijven hoe ik de dag had beleefd en wat ik had ondernomen. En eigenlijk nog zonder doen. En dat, dat eigenlijk, die reisjes, dat, dat verhaal werd steeds uitgebreid. Want toen dacht ik, als ik het ooit nog eens teruglees, wil ik de aanleiding weten. Dat ben ik misschien vergeten. En gaandeweg werd dat steeds meer een verhaal, maar was die overgang eigenlijk centraal. En, en die reisjes waren eigenlijk maar een onderdeel ja, zeg maar van de reis. En zo ben ik, is het eigenlijk een verhaal geworden. En toen ik zoveel pagina's had, dacht ik, nou, dat is toch eigenlijk zonde om weer eh, in een bureau, bureau laten stoppen. Eh, dus toen heb ik een eh, eindredacteur heb ik in de arm genomen. En ja, zijn, zijn feedback was eigenlijk bepalend. En ja, die was heel enthousiast over het verhaal. Dus die had echt zoiets van. toen ben ik aan de gang gegaan met zijn tips. en toen heb ik het eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid naar een aantal uitgeverijen gestuurd. en daarvan was er één die het wilde uitgeven. En toen, toen had ik zoiets van: ja, maar waarom waarom zou ik er niet mee doorgaan? En twintig jaar geleden had ik gedacht. God, wie denk je wel dat je bent om een boek te schrijven? Je hebt toch, eh, ja, je hebt toch niet, eh, je bent geen journalist of je hebt die achtergrond. niet. heel fijn dat de overgang zoiets goeds brengt. Nou, wat ik al zei, het laat echt, ehm, of tenminste, dat heb ik geprobeerd om een inkijkje te geven in ja, in die, die vele facetten die je doorgaat zodra het begint. En, en vaak heb je het nog ineens door. Eh, komt die ehm, vakantie er ook nog in voor? Dat komt er ook nog. Ja, nou inderdaad. Ja, eh, maar het heet liefde tijdens de overgang. Dus ik ben nog even op zoek naar de liefde. Nou ja, ik, ben, ik heb een periode gehad dat ik ben gaan daten. Die ervaringen schrijf ik ook in het boek. Nou, en, eh, Spannend. We houden hierop, want we moeten het lezen. <laughs> De titel van het boek is Liefde tijdens de overgang.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 Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond sta om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zie. op goed geluk. En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion voor. En ik doe mooiste muziek hoor je hier natuurlijk hier bij ZVL. Waaronder prachtige muziek van Zoe Lavaille of Lifaye. Het is maar net wat je wil. En snelle samen in Ik Zing. Wat een prachtige muziek hier bij ZVL. En Bad English in High Standard English. Time Stood Still. Wat schiet er lekker op. En trouwens, als je wat lawaai hoort op de achtergrond kan kloppen. Want eh, er worden dozen ingepakt. Want de komende dagen gaan we verhuizen naar de Noordstraat. Heel spannend. Dus de show volgende week komt helemaal uit het winkelgebeuren. Ja, het is dan wel doodstil in de winkelstraat op zondagmorgen. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar we zijn er volop mee bezig. Met een hele mooie nieuwe verandering hier bij bij ZVL. Ik kijk er naar uit en misschien jij ook wel. En dan kun je op zondagmorgen komen kijken door het winkelraam. En dan op het raam kloppen en dan kijken of ik reageer. Of doe ik de jaloezie naar beneden? Hmm, want ik ben een verlegen type. Arabische invloeden, zou je kunnen zeggen. Bij dit prachtige lied. C'est le dernier qui l'a parlé. Natuurlijk uit 1997 eh, alweer. Of 1991, ik moet even goed kijken op dit beeldscherm. Ehm, Armina, zo heet ze. En Shane Ward hoorde je in All My Life. Het schiet wel aardig op. Het loopt al aardig tegen 11 uur. Straks tweede uur, over een minuut of acht al. Gaan we meer muziek draaien met wat tempo. En we hebben straks ook een eh, leuke reportage van Jeroen van Gent. Want hij is de straat weer op geweest met de blauwe microfoon. En hij doet straks verslag van wat hij allemaal heeft opgehaald in de winkelstraat. Je hoort het hier bij ZVL. been there van de mooiste singles, vind ik persoonlijk, van George Michael. A Different Corner, natuurlijk. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Ja, ehm, even pauzeren. Wat eh, reclame en daarna het nieuws. En, eh, en dan ben ik weer terug met eh, nog meer mooie muziek hier bij ZVL. Dus blijf lekker luisteren. Tot besluit van dit uur. Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall. Belachelijk. Want het is natuurlijk geen Chinese muur. Zo noemen ze het daar helemaal niet. Het is de Lange Muur. Logisch. En daarom heten de restaurants natuurlijk ook Lange Muur. Die Chinese restaurants die je overal in Nederland vindt. Wat mij betreft, tot zo meteen.